de dochter van. De dochter van Nat King, Natalie Cole. Prachtig hit uit 1975 aan het begin van het tweede uur van de show hier bij GoFM. Natalie Cole dus en This Will Be. Welkom eh, bij het tweede uurtje. Ik ga je oren verwennen met eh, lekkere muziek op deze zondagmorgen. Om nou, gewoon een beetje ontspannen de laatste dag van het weekend in te gaan. Hoewel, we zijn alweer bijna halverwege. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Muziek van Lenny Kravitz. Gewoon om een beetje te ontspannen zo s'morgens. Komt helemaal goed. Ik heb nog veel meer moois, eh, dus eh, blijf vooral luisteren het komende uurtje. sleep at night, got no appetite. Everything is wrong but used to be right since she's gone, gone, gone, gone.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 Prachtig nummer. Beetje songfestivalachtig, vind je niet? You On My Mind. Mooi. Johnny Matters ervoor met Gone, Gone, Gone. Straks eh, de reportage van eh, Jeroen van Gent. Hij ging weer op pad en ging meningen ophalen. Wat het is, dat hoor je straks over ongeveer een kwartiertje, 20 minuten. De rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het vissen was door het Zandvoortse zeewater. Dacht ik, ah, dat is ook niks genalen vissen op je zondagse schoenen door het water heen waden. Ik denk, manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. in de Tuinstraat. Een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen. Rubberen laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geef u mij een, een paar lekkere, fijne, warme, rubberen kaplaarzen. In een laat me daar aan paar fijne laarzen zit. Ik was zo blij een kind. Kaplaarzen. Fijne rubberen kaplaarzen. Met winterkapjes erbij. Kaplaarzen. Kaplaarzen. Rubberen laarzen. Van die bruine. Wel een beetje poepkleur. Als ze maar waterdicht zijn. Kaplaarzen. Kap, kap, kaplaarzen. Maar daarvoor rubber. Rubberen laarzen. Voor manesie. Om genade te vissen. Kaplaarzen. Kap, kaplaarzen. Kaplaarzen. Ben er niet doof? Rubberen laarzen. Kaplaarzen. maar dan wel waterdicht graag. 65 gulden, dat is geen geld. Kaplaarzen, knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen, je bent toch niet doof, maar Kees. Ik maak een paar rubberen kaplaarzen, om genalen mee te vissen, ja. Stien, jij mijn laarzen even Nee, je hoeft niet in de vette schat. Dit zijn rubberen laarzen. Sinterklaas. Je bent toch niet achterlijk? Kaplaars. Schat, trek jij mijn laars even uit. Zo ja. En ik zeg nog tegen die man. Heb u ook lieslaarzen? Nee, zegt die man, ik verkoop alleen laarzen. Ik begrijp er niks van. Maar ik zeg tegen hem, doe er een leuk rood zuidwestertje bij. kaplaars. Kap, kap, kaplaars. Bedankt van rubber. Ik zoek een paar kaplaarzen. Rubber, rubber, kaplaarzen. Stop, nee, ik ga door, kaplaarzen. Rubberen laarzen. Nee, ik stop niet, rubberen laarzen. Kaplaarzen. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarzen. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Die fijne rubberen kaplaarzen. Ga naar huis, even een balletje eten. Kaplaarzen. op de boterhammen eh, zo hier eh, bij GoFam. Marmalade en The Loving Things. Prachtig. En, <laughs> ja, toch maar even mooi dingetje en kaplaarzen. Van dat ouderwetse house uit de jaren... Wanneer is het ook weer? Oh ja, de jaren 90, begin jaren 90. Absurde muziek van Dingetje. Daar hebben we hier een hele stapel cd's van. Van, van allemaal van die gekke liedjes.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 And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, Is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. That's all there is. And then I fell in love with the most wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day, he went away. And I thought I'd die, but I didn't. And when I didn't, I said to myself, is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. Cause I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. Jawel. Ze zetten het op hun zuipen. <laughs> Ja, Peggy Lee, is that all there is? En Anouk. En Birds. Prachtig. Wat een mooi nummer. Uit het Eurovisie Songfestival van 2013 alweer. Zo lang geleden. Eh, we hebben het eh, sindsdien maar één keer heel erg goed gedaan natuurlijk. Hè. En daar hebben we dit jaar de gevolgen van ja, gezien. Niet gezien eigenlijk. Goed, eh, tijd voor uh, Jeroen van Gent. Hij ging op pad met zijn microfoon. En tja, hij vroeg u op straat... wanneer huilde u voor het laatst? Nou, beluister de ontboezemingen. Er zijn van die dagen dat het minder is. Vooral in deze tijd is het best zwaar. Eh, maar er zijn vast ook wel dagen geweest dat u kon huilen van geluk. dat is nu net de vraag die ik stel. Wanneer was de vraag ooit dat u huilde van geluk? Oeh, zo, dat is lang geleden. Heeft u ooit gehuild van geluk? Ja, denk het wel. Dat denk ik wel. Nu wil ik weten wanneer dat was natuurlijk. Ja, dat is heel erg. Nou, <laughs> toen ik moeder werd, sowieso. En eh, toen mijn kleinzoon werd geboren. Dat weet ik sowieso. Ja, dat zijn en daar kan ik nog steeds wel om huilen van geluk. Ja. Hij is nu vier. Maar dat is gewoon eh, een feestje. Ik moet hem twee keer in de week nu uit school halen. En, dat is, en dan zegt hij, oma, ik hou van jou. Ja, dan kan je huilen van geluk. Dat is eigenlijk elke keer dan. echt. Zo lief. Ja. Ik, dacht dat dat toch was dat mijn kleinzoon kampioen werd met voetbal. En dan eh, kon er wel zetten. En eh, hoe, ging dat? U stond aan de kant? Ja, nou, ik, ik, wist, ik, ik ga altijd naar de uit- en thuiswedstrijden eh, als zijn open, zeg maar. En ik, ik vlag ook, en, eh, dus ik ben er... Grensrechter? Zijndelings bij toe. Ja, nou ja, goed, ze zaten in, in een, vrij sterke competitie. En ja, het klopt allemaal met dat team. En ja, dan moeten ze op een gegeven moment tegen de nummer 2. en dan winnen ze die wedstrijd met 3-1. En had ik dat verwacht? Nee, niet 1-3. <laughs> dus vandaar dat de ontlading nog Verrassing, ja. Dus eh, dat was wel leuk. En toen heeft u gehuild van geluk? Ja. <laughs> okay. Tranen van geluk. Laat Tranen van geluk, nou ja, dat bedoel ik ook. Ja. Wanneer was de dag dat jij ooit huilde van geluk? toen mijn broertje werd geboren. Ah, ja. Jij weet het nog precies. Je bent heel snel met antwoord. Ja. Dat was eh, eh, pittig emotioneel. Ja, ik moest echt huilen. <laughs> Hoe ging dat? Ik hoorde mijn moeder zeg maar dan toen de verloskundige kwam. En toen wist ik al dat het zo ver was. En toen zag ik hem en toen moest ik echt heel erg hard huilen. <laughs> Hoe lang geleden is dat? Drie jaar. Dus en hoe gaat het nu met hem? Goed. <laughs> de dag dat ik helder van geluk. Ja. Ja, wanneer was dat? Ik denk dat het de dag was dat ik eh, echt vrede met God had. Ik zei het eerste enige moment dat ik echt... Ja, veel vreugde was toen heb ik nooit eerder gehad, nee. Dat je, dat, je soort, dat je soort bevrijd was van het duistere wat je omklemde. En dat, je er, ja, dat het licht in je hart eh, werd kwam. Ja. Het ging niet zo goed, misschien? Nee, nee, klopt. En hoe kwam je tot God? Hoe dat ging. ja. Ja, dus het zal niet zo snel geweest zijn, denk ik. Eh, nou, het, was, het was al een bepaald moment dat juist een, een bijbelvers van Zend Heer uw licht en waarheid. Dat het gewoon, ja, Zend Heer uw licht, dat is natuurlijk al licht. Dat, dat, die tekst die was niet alleen een stukje, was niet alleen letters, maar dat kwam echt in mijn hart. Dat, dat deelt me niet meer, eh, dat, dat, pakt, dat pakte me. Het was echt een omslagmoment, een soort van klik. Ja, ja, klopt. En sindsdien? Ja, Gaat het goed, beter? Ja, dit gaat echt goed. Ja, ja, ja, klopt. Dat was echt huilen van geluk toen met die... Ja, en ook wel uh, verwondering. Gewoon verbazing. Ja, dat... dat is niet verwacht. Niet om gevraagd, bijvoorbeeld gebeden van, van nou... Eh, niet op die manier, nee. nee. nee. Dat niet. Wanneer was de dag ooit in het verleden dat u huilde van geluk, is de vraag. Iedere dag. Iedere dag? <laughs> Jemig. Dat zal toch niet waar zijn? <laughs> En elke dag vrolijk, elke dag iets om... Uh... Tuurlijk. Dat hebben wij wel, ja. Dat hebben wij wel. Ja, Oh, waar zit hem dat in? Hoe doet u dat? Dat weet ik niet. Gewoon. Het zonnetje schijnt nu. Dat helpt misschien eh, maar. Dat helpt. Maar ook als de zon niet schijnt, dan zijn wij wel vrolijk hoor. Ja. Nou ja, maar zo'n dag dat, dat die eruit springt. Dat, dat, dat je echt overmand wordt door emotie van... Oh, huilen van geluk. Nee, weet ik niet nou, hoor. toen als ze 80 werd. Toen als ze 80 werd. Oké. Oh ja, ja, je hebt gelijk. Toen zaten we op de camping. En daar verwacht eigenlijk niemand iets. En toen werd het toch nog groots. Allemaal breed uitgemeten, maar toch. Toen heeft ze groot, echt. Kwam, toen kwamen er allemaal mensen langs. Ja, de kinderen. De kinderen. De kleinkinderen. Maar allemaal in, de ruimte. En eh, grote, grote tenten. Die ze zo vlug op konden zetten en zo. Nou, dat was wel... Eh, ja. Dat was een, een, een bonk emotie dan ineens, ja, denk ik. inderdaad. Hoe vond u het? Ja, hartstikke leuk. Je had het niet verwacht. Nou, en er deze, staan deze kinderen op de camping. De dag dat ik huilde van geluk was toen mijn allerliefste man Frans, waar ik zo van gehouden heb en bemind heb, dat hij mij vroeg: Wil je vrouw worden? Ik ga, mag ik vertellen wie het ja, absoluut. De bekende professor Rutte. Van Mijn geliefde professor Rutte. Secretaris-generaal bij Economische Zaken heel lang geweest. Nu overleden. Nu overleden. In kabinetten van Lubbers. Ja, ja. Ik ken u toevallig, ik kom u tegen. Ja. En eh, wanneer was dat dat, u dat, dat hij dat vroeg? <laughs> ik woonde al bij hem in. En we hielden verschrikkelijk van elkaar. Ik zeg niet dat ik altijd daar een rozenpad mee belopen heb, maar dat heeft niemand. En eh, ik weet nog, ik ga niet vertellen de manier waarop, dus gewoon dolkomisch. En toen heeft hij mij een keertje gezegd. En die, ik kreeg geen. Hij wist wel dat ik ja ging zeggen. Maar hij gaf mij geen huwelijksaanzoek. Nee, hij gaf een huwelijksbevel. <laughs> en hij zei: En jij trouwt met mij. En je wordt mijn vrouw en je bent voor mij. En ik wilde niks liever doen dan van hem zijn. Eh, oh, toch wel. Want ik wou net zeggen, zag, u het aankomen, maar dat... dat ja, natuurlijk zag ik het aankomen dat je al weken van tevoren loopt te voorbereiden. En loopt te lachen en loopt te doen. En toen ineens, toen zei hij, en jij trouwt met mij en jij wordt mijn vrouw. Maar hij wist echt al dat ik ja ging zeggen hoor. nous nous étions trouvés. En nous cherchant depuis la nuit des temps. oh, oh, oh, oh. tu es le soleil de ma vie. t'avais reconnu. Quand je t'ai vu venir à mon secours. for Maneuvers in the Dark op deze mooie zondagmorgen. Nou ja, mooi, mooi, mooi. mooi. Het is wel fris buiten hoor. Hmm. Tja, het begint toch echt winter te worden, helaas. Was het maar altijd zomer of lente in de ogen van de tandartsassistenten zou ook nog kunnen. Zo in voor de hier en Sacha Stel met Brigitte Bardot met Soleil de Mavie. Prachtig er wel even bijkomen op een zondagmorgen. Kom je net uit je bed rollen? Welkom bij de show. Welkom bij GoFM. En als je net wakker wordt, dan ga ik je niet wakker maken met eh, heel veel herrie. Dan is deze wel goed genoeg, denk ik zo, om even bij wakker te worden met een frisse bak koffie. Hier is Peter Maffay dus met een mooie antieke. Doe. was mir sagt, du fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört.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 Ja, makkelijk. Ze kondigen het zelf af. Dat is uh, gemakkelijk voor een presentator. Ja, zeker aan het einde van de show zo ongeveer. Dus. Um, Backstreet Boys dus en Everybody. Peter Maffay ervoor. Vroeger de meest gedraaide platen op bruiloften en partijen. Want dat was de slijper van de eeuw. Ja, de 19e of de 20e wat is dat? 1971. Ik ben de tel even kwijt. Kan zo gebeuren zo aan het einde van de show. she broke the rules she had him her.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 Aan het einde van de show, dankjewel voor je gezelschap. Zometeen mijn collega Johan Post sponselen. En ehm, hij gaat weer lekker tekeer tussen 12 en 2. Dus blijf lekker luisteren naar jouw Go FM. Ik eh, hoop hier volgende week zondag weer te zijn om een uur of tien. Zo net na de koffie. En dan eh, ga ik je oren weer verwennen met de heerlijke muziek. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar jouw GoFM. Tot sluit van de show. Vanessa Paradis. Be My Baby. Tot volgende week.